net wel met het NOS-journaal. De NAVO helpt de opstandelingen in Libië met hun jacht op de gevluchte leider Gaddafi. De Britse minister van Defensie Fox wil niet zeggen of speciale commando-eenheden meedoen, want dat kan hun leven in gevaar brengen. Anonieme functionarissen hebben gezegd dat de Libiërs bij hun verovering van Tripoli hulp kregen van onder meer Franse en Britse grondtroepen. In Tripoli wordt nog steeds gevochten. Een Libische tv-zender heeft een toespraak van kolonel Gaddafi uitgezonden. Alleen zijn stem was te horen. Het is onduidelijk of het werkelijk een toespraak van vandaag is. Gaddafi riep de bevolking op om te vechten tegen de opstandelingen in Tripoli en hen te vernietigen. En verder zei hij dat de overgrote meerderheid van de Libiërs achter hem staat. Er moet beslag worden gelegd op een schadevergoeding voor Robert M., de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak. Dat zegt advocaat Korver, die veel ouders van slachtoffertjes bijstaat. Vanochtend werd bekend dat M schadevergoeding krijgt omdat hij te lang in afzondering en met cameratoezicht heeft vastgezeten. De advocaat zegt dat hij op iedere toegekende schadevergoeding beslag zal laten leggen. In de Waal bij Nijmegen is het lichaam gevonden van een zwemmer die sinds maandag werd vermist. De jongen van 18 was bij het Waalstrand van een soort pier gesprongen en verdween meteen onder water. Zoekacties leverden niets op, maar vanochtend vond een wandelaar hem in het water. Zwemmen in de rivier is levensgevaarlijk door de stroming en de zuiging van schepen die langs varen. In Oostenrijk heeft de man zijn twee dochters meer dan 40 jaar gevangen gehouden, mishandeld en misbruikt. De man van 80 woonde al die tijd met zijn vrouw en verstandelijk gehandicapte dochters in één kamer in zijn huis in Braunau am Inn. De dochters zijn nu 45 en 53. De zaak kwam aan het licht toen de man medische hulp nodig had na een val. Het weer in de loop van de avond overal droog. Vannacht plaatselijk mist. Morgen overdag vanuit het zuiden flinke regen- en onweersbuien. En door de buien koelt het af. Na morgen een graad of 19. Met vooral zaterdag veel buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In totaal staat er 190 kilometer file. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 6 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer. De A9 Alkmaar, Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Knopend Kooimeer 8 kilometer. Op de A15 van Europort naar Rotterdam 6 tussen Spijkenisse en Knopend Vaanplein. Verder nog steeds een lange file op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein 12 kilometer na een ongeluk. Op de A20 staat het daardoor ook vast van Gouden naar Hoek van Holland tussen Moordrecht en Rotterdam Centrum 13 kilometer. Daar is ook een rijstrook dicht. Datzelfde geldt voor de A27 van Utrecht naar Gorkum. Daar is ook een rijstrook dicht bij Everdingen door een ongeluk.